10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De internationale coalitie tegen IS zegt flinke successen te hebben geboekt in de Syrische stad Raqqa. De coalitie, die onder leiding staat van de Verenigde Staten, voerde gisteren 16 luchtaanvallen uit op de stad die door Islamitische Staat eerder werd uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat. De VS zegt dat de aanval van gisteren een, een van de zwaarste acties tegen IS is sinds de strijd werd aangebonden. De bombardementen hadden tot doel om de infrastructuur van IS te beschadigen en te voorkomen dat de terreurgroep binnen Syrië militair materieel kan vervoeren. Door de aantrekkende economie is het aantal vakantiebaantjes dit jaar flink gestegen. Persbureau ANP maakte een rondgang langs een aantal uitzendbureaus waaruit dat blijkt. Zo zegt Young Capital dat er dit jaar 40% meer vacatures voor zomerbanen zijn dan vorig jaar. bureau heeft 21.000 vacatures openstaan. Tempo Team zegt dat postbezorgen op nummer 1 staat in de lijst van meest uitgevoerde vakantiebanen. Werken in de horeca en schoonmaken staan op 2 en 3. Bijna 10 miljoen Grieken mogen zich vandaag uitspreken over de hervormings- en bezuinigingsvoorstellen van de internationale schuldeisers. Volgens de opiniepeilingen wordt het een nek-aan-nek-race tussen de voor- en tegenstemmers. De peilingen laten ook zien dat er een groeiende groep Grieken is die overweegt niet te stemmen, omdat zij geen keuze kunnen of willen maken. De stembussen sluiten om 6 uur. De eerste resultaten worden rond 8 uur vanavond verwacht. Ruim anderhalf miljoen mensen hebben gisteren naar de rechtstreekse tv-uitzending gekeken van de start van de Tour de France in Utrecht. De nabeschouwing werd door bijna net zoveel mensen bekeken. Daarmee waren die twee uitzendingen de best bekeken programma's van gisteren. Het weer. Vanochtend is het nog redelijk zonnig en het warmt snel op tot een graad of 30 aan het begin van de middag. In de loop van de middag kunnen er zware onweersbuien vallen. Die trekken van het zuidwesten naar het noordoosten van het land. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer. Komende nacht wordt het droog. Morgen is het zonnig en een stuk frisser dan de afgelopen dagen met maxima rond de 22 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 luisteraars. Eh, zondagochtend, tijd voor CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag Auke Beuving. Ja, het was me het hè en het is me het virtueel. Het is nog steeds warm. En ja, dit staat natuurlijk ook een beetje in het teken van het programma van vanochtend. zomerjazz, ijsjazz en ja, wat mag je verwachten? Als ik even op de lijst kijk, ik zie Stacy Kent staan met Ice Hotel... Hein van der Graag, zijn trio, de Swing College Band nieuwe cd's van Kyle Eastwood en Melody Gardot. Eigenlijk weer te veel om op te noemen. En we begonnen natuurlijk, zoals het doen gebruikelijk is... met calendar, eh, de cd Calendar Girl van Julie London. En dat was de maand juli. En Snow Ride in July. Nou, af en toe zijn daar behoefte aan hebben als het zo heel erg warm is. Maar we draaien natuurlijk ook gewoon het jazz waar het echt om gaat. En ik heb op de lijst staan Benny Colson. Die heeft in 1998 een cd gemaakt een soort eerbetoon aan eh, alle grote saxofonisten. En dit is natuurlijk het nummer eerbetoon aan Sonny Rollins, eh, St. Thomas. Thank you. cd. cd heet uh, eh, Tenor Legacy. Het is 1998. En ja, wie doen erop mee? Eh, de saxofonisten Benny Golson, Brentford Marsalis, James Carter, Harold Asby. En uh, Geoff Kieser piano, Dwayne Burno bas en Joe Farnsworth drums. Nou, het was een mooi stel samen. En als je deze cd nog niet in je collectie hebt, zoek en speur. Want hij is absoluut de moeite waard. Gaan we naar iets heel anders, dat Dixieland... En een eh, bekende Dixieland band is natuurlijk de Dutch Swing College Band. En waar we de afgelopen dagen allemaal behoefte aan hadden... was natuurlijk Ice Cream. Komt-ie. for ice cream, baby. That's what we want. Monday, Tuesday, every day is ice day, baby. That's what we like. Can have your chocolate or vanilla, but still it's ice cream we like best. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, baby. That's what we want. Ja, ice cream. Je kan er geen genoeg van krijgen natuurlijk met temperaturen zo rond de 30 graden. Nou ja, hier in Zandvoort, ik weet niet, hebben we de 30 graden gehad? dacht dat het wel iets minder was. Eh, dan heb ik, als het over jazz gaat en het is mooi weer... dan heb je natuurlijk over Letten. En een van de bekende zangeressen is natuurlijk Bebel Gilberto. En van haar cd uh, Bebel Gilberto in Rio, cd 2013... The Sun is Shining. En dat moeten we hebben natuurlijk. hands and feet. saaie werkje is getiteld Long Long Summer. En het is gecomponeerd door Lalo Schifrin. Een bekende filmcomponist heeft natuurlijk ook jazz gemaakt. En dit nummer staat op de CD Latin Blues, deed uit 2002 met verzamelwerk. En als je denkt, wat een leuk eh, geluid op de Congo zat erin. Dat is, eh, wordt gespeeld door Candido. En die heeft met vele grote gespeeld. Kijk maar eens na op internet, Candido. En je vindt van alles. Eh, ah, ja, Letten, dat hoort natuurlijk bij. Maar Madeleine Perrault is natuurlijk ook niet te vergeten als het over de zomer gaat. En op een cd uit 2006, Half the Perfect World, staat een mooi nummer, Summer Wind. the sea and lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long, we sang a song and strolled on golden sand. Two sweethearts and the summer. flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. stemgeluid. Doet een beetje denken aan Billie Holiday natuurlijk. Zeer mooi. Eh, een andere grootheid die ook iets over ijs gedaan heeft... is eh, Lee Konitz. En die heeft in 1959 een LP uitgebracht... getiteld Subconscious Lee. En daarop staat een mooi nummer dat bij dit thema past. En dat is Ice Cream Konitz. Komt-ie. MUZIEK heel anders nu. Een stukje vocaal. Eh, George Shearing Quartet en eh, Nelsie Wilson, een van de grotere zangeressen. En die hebben het over een eh, mooi gegeven... The Things We Did Last Summer. Nou, als het vorig jaar net zo'n mooie zomer was... weet ik eigenlijk niet meer. Als deze zomer, dan kan je de herinneringen weer ophalen. George Shearing, Nancy Wilson. the midway and the fun. The Cupid dolls we won. The bell you rang to prove that you were strong. The things we did last summer, I remember all went along.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 met eh, het George Shearing eh, kwartet. Eh, ja, in de zomer is het ook wel lekker om een paar drankjes te nuttigen. En dat kan bijvoorbeeld Dakiri Ice zijn. Dat is een grappig nummer van het Hein van de Gaag trio. En ik zag onlangs op Marktplaats dat die cd werd aangeboden... in de originele verpakking. Uh, Torture Genius, een cd uit 1993. Nou, Hein van de Gaag trio. Hij vindt Graag piano, Roger Cooks bas en Douglas Side speelt op de drums. Dakiri Eyes. En dat was natuurlijk Hein van der Graag, Nederlandse jazz, boekie, woekie, pianist en componist. Hij heeft niet met de minste op aarde gespeeld Ik lees net in het eh, eh, lijstje staan Art Farmer, Johnny Griffin, Art Taylor, Stuff Smith, Niels Henning, Ørsted, Petersen, Freddie Hubbard, Art Blakey, Ben Webster. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Echt een hele grote meneer. Hij eh, schijnt tegenwoordig te wonen in het Roze Spierhuis in Amsterdam. Hein van der Gaag. En wil je de cd hebben? Hij staat op Marktplaats. Tortured Genius voor de echte verzamelaar 1993. Nederlands jessarchief ligt hier natuurlijk ook. Ja, en als we het dan over drankjes hebben... dan kom ik ook uit bij Prosecco. En dat is van het nieuwe cd van Kyle, Kyle Eastwood. Prosecco Smile. Leuk nummer. leuke cd. De cd heet uh, eh, Timepieces. Kyle Eastwood, natuurlijk de zoon van de bekende Clint Eastwood. Kyle heeft trouwens ook soundtracks geschreven. Ik heb in het verleden wel vaker wat nummers van zijn cd's gedraaid. Eh, ja, het is een mooie cd, Timepieces. En wat opvalt zijn eigenlijk eh, de saxofonist Brandon Allen... en zeker de trompetist Quinton Collins. En ja, Kyle kan natuurlijk ook een aardig nummertje op de bas spelen. En wie ook een nieuwe cd heeft uitgebracht is Melody Cardot. En dat, die cd Currency of Men ook in 2015 uitgebracht. En daar zal ik het nummer Morning Sun van draaien. Ja, de, de laatste dagen als je s morgens wakker wordt en je kijkt naar buiten... dan zie je toch die zon die eigenlijk dezelfde eh, eh, ja, kleur heeft als je in Italië bent, in Toscane. Zo'n zo, zo, een beetje bruinig licht, prachtig. Melody, kom ze, Morning Sun. We got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you. morning sun is here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. Mm, she ain't gonna quit till you're smiling now. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world. geluisterd naar Melody Cardo. Eh, van de cd Currency of Men. De cd is net uit. Het is alweer tien jaar geleden dat Melody haar eerste cd uitbracht. En toen was het het meisje wat eh, in, eh, ten gevolge van Olven nog een periode in bed had gelegen. Na haar eerste cd was, dacht ik, Bedroom Sessions. Some Lessons. En ja, dit is wel heel bijzonder. De titel verwijst naar wat het betekent om mens te zijn. The value of being human, geeft u zelf aan. Mooie cd, allemaal. Ja, een beetje donker, een beetje duister, maar prachtig. Eh, ja, dan wil ik iets draaien. Ik had een cd'tje uit de kast getrokken. Eh, Barry Hay en de Metropole Big Band. En daar wilde ik het nummer Ice Cream Man van draaien. Maar ik doe het hoesje net open. En ik zie dat ik hem in de recorder heb laten zitten. Maar ik heb hier wel bij me. En die uitvoering vind ik eigenlijk veel mooier. Want die hele cd van Barry Hay met de Metropool Big Band... Vind ik niet zo geweldig. Maar dit is de, eh, de originele uit... Degene die het bedacht heeft. John Brim. Ice Cream Man. Pure blues. Is here Need some to keep you cool. Now summertime is here, Need some to keep you cool. cream sandwiches, Dixie cup, popsicles, and push-ups too. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Het was natuurlijk wel heel leuk. Hè? Eh, als je het warm hebt, dan heb je iets kouds nodig. Dat vond ik wel goed bij het thema passen vandaag. Eh, John Brim, echte bluesboy. En wil je toch de uitvoering van Barry Hay bekijken... dan moet je naar YouTube gaan. Want er staat het filmpje van Barry Hay en Metropole Big Band... van de Ice Cream Man zeker op. Eh, ja, het eerste uur zit er weer bijna op. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz... Mijn naam is Auke Beuving en het is natuurlijk schitterend weer. En het is natuurlijk prachtige muziek. En het is natuurlijk heerlijk om daarvan te genieten. En het laatste nummer dat ik draai is nog eentje van de big band van Koert Edelhaken. Eh, rode wijn en muziek. Tot na de klok van elven. Ja, de rode wijn uit de koelkast is met dat warm weer ook zelfs lekker natuurlijk.